uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien sta je over een paar weken toch op een plein te juichen voor Oranje. Want het kabinet gaat nog eens goed nadenken over wedstrijden op grote schermen. Vorige week zeiden ze nog dat het hem niet zou gaan worden door corona. Maar dat betekent natuurlijk niet dat mensen dan in hun eentje thuis op de bank gaan zitten kijken. Deze mensen in Amsterdam-Noord zijn in ieder geval andere plannen aan het maken, zeiden ze eerder. Als het niet mag en er komen geen schermen, dan gaan we maar thuis kijken. Dan zetten we de tv dus noods in de tuin neer. Maar dan kijken we wel met wie we allemaal gaan kijken hier al. Je ziet er altijd nog wel een tv buiten staan en dat gaan we ook gewoon lekker doen. Gezellig. Toch wel lekker eh, met, met mijn zoon en mijn schoondochter en lekker barbecuen. Ja, gezellig. Lekker voetballen kijken. Heerlijk. Gisteravond was er een extra overleg van het Veiligheidsberaad met minister Grapperhaus. En die zei na afloop dat het kabinet er nog eens over na gaat denken. De eerste twee wedstrijden mag het sowieso niet. Daarna kan het zijn dat er dus toch schermen komen. In Alphen aan de Rijn is afgelopen nacht waarschijnlijk een explosief afgegaan. Buurtbewoners schrokken wakker van een knal en zagen iemand wegrennen. De straat is afgezet en de politie doet onderzoek. De bewoners raakten niet gewond. En als dan de voorzitter van FC Barcelona ligt, mag trainer Ronald Koeman voorlopig blijven. De club won wel de Spaanse beker, maar het kampioenschap werd verspeeld. En ook aan de Champions League kwam in de achtste finale zijn einde. Koeman heeft een contract dat loopt tot volgende zomer. Een Amerikaanse agent die op TikTok dingen over zijn werk post... deelde deze week een opvallend bericht. Hij logeerde samen met zijn twee collega's in een Airbnb in Milwaukee... toen hij s'nachts gestommel hoorde. Vast mijn collega, dacht hij nog. Maar in de ochtend liepen ze toch een rondje door het huis. So then we realize one of the doors is open. Matt and I start walking around the house while Nelson's in the shower. And Matt finds this dude laying in a bed in our house. Ja, een dronken gast, hartstikke jong nog, bleek zijn roes uit te slapen in een van de bedden. This silly guy found the one Airbnb in all of downtown Milwaukee, Wisconsin loaded with cops. He woke up in handcuffs. Ja, hij werd wakker in handboeien dus en overgedragen aan de politie van de stad. Het is dus allemaal gefilmd te zien op Insta en TikTok van de sheriff. Het weer nog, hier en daar nog wat mist vanochtend, maar we krijgen wel weer een mooie zonnige dag. Het wordt een graad of 24, alleen in het Waddengebied blijft het een paar graadjes koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB files staan er nog op de A4 richting Amsterdam... tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer. 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. Op de A8 richting Zaandam. Voor Knoop het Zaandam 3 kilometer. A10 de ringweg Amsterdam richting het knooppunt de Nieuwe Meer... bij de afrit naar Amsterdam Rivierenbuurt 2 kilometer. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert nog 5 kilometer. Door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Ten slotte de A10, maar dan richting het knooppunt de Nieuwe Meer... tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer.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 These open wounds ain't healing. Try to find my way back to you 'cause I need it. A little bit of love. A little bit of love. A little bit of love. A little bit of love. Lately I've been de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die geen vaccin wilden van AstraZeneca... krijgen een nieuwe oproep voor vaccinatie bij de GGD. Dat zijn minister De Jonge tegen Nieuwsuur. Ze worden waarschijnlijk geprikt met Moderna, Pfizer of Janssen. In Den Haag gaat de kabinetsformatie verder. De eerste afspraak van informateur Hamer is met fractievoorzitters Kaag van D66... en Hoekstra van het CDA. De leider van de pro-democratische organisatie Open Rusland is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Dat vliegtuig van Andrei Pivovarov was al aan het taxiën en stond op het punt om te vertrekken toen het alsnog werd gestopt. En het weer, veel zon, tot 22 tot 27 graden en op de Wadden wordt het een graad of 18. Ready with crazy love, it ain't strange to us, dangerous, him and back. Crazy vibes, so we living it dangerous.